Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Gazastrook zijn de afgelopen dag door ondervoeding nog eens vijf mensen overleden. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid, dat valt onder Hamas. Het totale aantal doden door ondervoeding in Gaza komt daarmee op 127, onder wie 85 kinderen. Volgens de VN zijn de voedseltekorten het gevolg van de Israëlische blokkade. Al maandenlang worden hulpgoederen die klaarstaan aan de grens... maar mondjesmaat tot de Gazastrook toegelaten. Het Verenigd Koninkrijk heeft gezegd het voortouw te willen nemen... bij het droppen van noodhulp vanuit de lucht. Een gevel van een appartementenwoning in Eindhoven is zwaar beschadigd geraakt... toen de bewoner binnen zijn campinggasstel wilde testen. Daarmee is zeker één gasfles ontploft. Door de drukgolf raakte de gevel ontwricht. De man bleef ongedeerd. Volgens hem was een foutje in het gasstel de oorzaak van de ontploffing. De bewoners van de naastgelegen appartementen werden geëvacueerd. Een Nederlandse man die was vermist in Noorwegen is teruggevonden, meldt zijn familie. Hij werd als vermist opgegeven omdat hij donderdag niet terugkeerde na een wandeling. De zoekacties waren lastig doordat het erg mistig was. Reddingswerkers vonden de man op ruim 1000 meter hoogte. Hij is voor onderzoek naar een ziekenhuis gebracht. Zijn zoon zegt tegen de NOS dat de man moe is en wat schaafwonden heeft, maar het verder goed maakt. Wielrenster Marianne Vos heeft de eerste etappe van de Tour de France FAM gewonnen. De 38-jarige Vos pakte daarmee ook meteen de eerste gele trui. Kimberly Lecour uit Mauritius eindigde als tweede, gevolgd door de Franse Pauline Ferrand-Prévot. En bij de mannen won de Australiër Caden Groves de 20ste en voorlaatste etappe van de Tour. Het weer, vooral in het binnenland nog enkele buien. Op veel plaatsen droog. Vannacht opnieuw regen. De temperatuur daalt dan naar 16 graden. Morgen zon, wolken en een bui. En dan wordt het rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Mijn naam is Mario Zandvoort. Iedere zaterdagavond een wandeling over het strand door de duinen en het centrum van Zandvoort. En vandaag een aangepaste uitzending, want eh, deze, ja, deze periode is erg druk. Vakantietijd is begonnen en jawel, heel veel feestjes. Van de week was ik eventjes op uh, bij de opbouw en natuurlijk vandaag bij het feest zelf. Morgen is het ook weer Milkshake. Eh, Liquidity ben ik al de hele week bij, donderdag begon het. En ja, ik ben ook aanwezig geweest bij de voorbereidingen. Dus leuk feestje. Echt multicultureel feestje. Met eh, heel veel mensen uit Engeland en eh, hele verre landen. Die allemaal op de camping zitten. Ik geloof eh, pak een beetje 20.000 mensen op de camping als er niet meer zijn. Het is net Tomorrowland, alleen dan wat kleiner, maar wel heel gezellig. De muziek, drum en bass, ja, ja, ja, je moet ervan houden. Sommige uh, tentjes, zoals Galaxy, doet het leuk. En uh, s'nachts hebben ze dan, wat is het, silent disco. Nou ja, ik vond het niet silent, want <laughs> Ik hoorde gewoon de bas eh, in de verte, maar dat schijnt dus te mogen van de gemeente. Ja, het is natuurlijk Ook maar Noord of eh, zo, uh, eh, dat dus viel allemaal wel mee. Maar ja, donderdag begon het. En de afgelopen nacht was het tot vijf uur in de ochtend. Dus zat er nog een mannetje, pak een beter mannetje op 80, 90 binnen. het laatste, bij het laatste nummer. En ja, vandaag weer. En morgen ook weer Liquidity. We zijn we de hele, het hele weekend zijn we daarbij ben ook nog even bij No Art geweest. En ik heb even, ben even wezen kijken bij Dekmantel. Daar is de opbouw bezig. Volgens mij is dat volgende week ergens. Ja, ik ben even snel langs geweest. Eh, even een gedag zeggen. Ze waren daar druk bezig. TVM Zandvoort Nightwalk Mainstage. Dus de komende drie uurtjes het beste van de clubs in de mix op je radio. Een hele bijzonder goedenavond.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 Let me dance with you, baby. I'll set you free. You'll be in good hands with me. Let me dance with you, baby. I'll set you free. You'll be in good hands with me. step, standing out, out, out, dancing like you're the only person in the room. to my beat, to my beat, to my beat, to my beat, to my beat, to my beat, to my beat, to my beat, to my beat, to my beat, to my beat, to my beat, to my beat, to my beat, to my beat. my beat, to my beat to my beat, body to my beat, body to my beat, body to my beat, body to my beat, body to my beat, body to my beat, to my beat, to my beat, to my beat, to my beat, to my beat, to my beat, to my beat, to my beat, to my beat, to my beat, to my beat, to my beat, to my beat, to my beat, to my beat, to my beat, to my beat, body to my beat, body.